Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Boeren en bedrijven reageren wisselend op de vandaag gepresenteerde stikstofplannen. Daarin werd bekend dat het kabinet niet alleen boeren, maar ook industriële bedrijven wil uitkopen... die de meeste stikstof uitstoten en in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied zitten. Dat plan moet in april klaar zijn... Vooral voor boeren is er nog veel onduidelijk. Want het is de vraag wat er van het geld overblijft, zegt deze boerin tegen Nieuwsuur. Moet je niet denken dat al die miljoenen in onze handen komt. Eh, we hebben een bedrijf opgebouwd. Er zijn eh, schulden bij banken eh, in de loop der jaren ontstaan. En daarnaast de vraag ook nog wat de Belastingdienst gaat doen. Bij bedrijven wordt er beter gereageerd. Bouwbedrijven bijvoorbeeld vinden het goede plannen... omdat hierdoor meer ruimte vrijkomt om weer nieuwe huizen te bouwen. In verschillende gebouwen kleuren vanaf vandaag oranje. Niet voor het WK, maar het is een wereldwijde actie om aandacht te vragen voor de mishandeling van vrouwen. Want het is belangrijk om daarvoor in actie te komen, zegt een vrouw die zich hier zelf voor inzet in Drenthe. Het is dus niet van, eh, alleen van eh, bescherm je dochters, maar ook voed je zoons op. De campagne duurt tot Internationale Mensenrechtendag en dat is op 10 december. Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Dat zegt de directeur van de club. De trainer tekent voor de rest van het seizoen en wordt waarschijnlijk maandag gepresenteerd. De 75-jarige trainer volgt Dirk Kuit op, die eerder deze week werd ontslagen. Advocaat zei vandaag in een tv-programma dat hij het wel een uitdaging vindt... omdat het om een gedegradeerde club gaat. En als je nog een speelse workout zoekt, kun je ook naar de universiteit in Eindhoven. Daar kun je Super Mario spelen door je hele lijf in te zetten. Studenten daar maakten een controller van 6 meter. Ik, eh, ik beheer de springknop momenteel. <laughs> Dus het is een goede workout. Eh, ik moet wel goed opletten. Oh. Er zijn zeker vier mensen nodig om die game te kunnen spelen. En de controller is de grootste ter wereld. De studenten waren 450 uur bezig om hem te maken. Krijg je nog het weer. Vannacht helder en droog en het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen komt eerst een zonnetje door en kan het lokaal wat mistig zijn.